11 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De ministers van Financiën van de 19 Euro-landen zijn het eens geworden over financiële steun aan landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van 500 miljard euro dat volgens de Franse minister Lamaire direct beschikbaar is. Een groot deel komt uit het Europees Stabilisatiemechanisme. Dat is een al langer bestaand noodfonds waar meer dan 400 miljard euro in zit. In het akkoord van de eurolanden is ook sprake van nieuwe financiële instrumenten... maar daarmee worden geen eurobonds bedoeld. De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties... waar minister Hoekstra zich fel tegen verzette, wordt later gevoerd. De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen gaan de olieproductie verlagen met meer dan 10 De olieprijs is ingestort door de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Rusland en OPEC-leider Saoedi-Arabië. De dagelijkse olieproductie moet met 10 tot 11 miljoen vaten worden teruggebracht om de verminderde vraag op te vangen en de prijs op te krikken. Mensen die uit risicogebieden waar het coronavirus heerst naar Nederland komen... moeten een gezondheidsverklaring hebben. Vanaf 17 april mogen alleen passagiers met zo'n verklaring Nederland in, zei minister van Nieuwenhuizen. Verder krijgt iedereen die uit een risicogebied aankomt op Schiphol het dringend advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Dit advies gold al voor passagiers uit de VS, Spanje, Italië en Oostenrijk. De Tweede Kamer gaat weer vaker vergaderen. Het parlement ligt vrijwel stil door de coronacrisis. Alleen daarover is wel gedebatteerd. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn ruimtes geschikt gemaakt om op afstand van elkaar te kunnen zitten, zodat er ook weer andere overleggen gehouden kunnen worden. Het weer. Vanavond en vannacht helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima tussen de 1 en 7 graden. Morgen vrij veel zon en een zwak tot matige oostenwind. Het wordt 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.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 It's like hurricanes and lightning strike and siren sound. Honey, you been warned. Call it fate, no use in fighting. You and me make a perfect storm. I ain't afraid. Mama, she raised a good girl. It's like hurricanes and lightning striking siren sound. Honey, you've been warned. Call it fate, no use in fighting. You and me make a perfect storm. You and me make a perfect storm. perfect storm. Mm, dat was Ellie Louise en The Perfect Storm uit 2015 alweer. Old Dominion is de hele maand april onze maandartiest. En het is wel een hele veelzijdige band. Want naast dat ze samen hele lekkere muziek maken... schrijven sommige leden ook liedjes voor andere countryartiesten. Zo is er al geschreven voor onder andere Luke Bryan, Cole Swindle... Randy Houser, Kenny Chesney, de band Perry... Kelsey Ballerini en Blake Shelton. Maar dit hebben ze samen geschreven. Dit is Snapback. Dit is de Nashville Maandartiest. Strictly out of curiosity. What would happen if you got with me? Kissing you would hit the spot with me. Come on, skip a couple rocks with me. Give me any of your heart tonight. Ain't no reason that we need to be apart tonight. I got something we can start tonight. Looking at you, girl, it's hard to find. Those stars need to be wished on. Your skin Come on, baby, shoot a smile at me. Midnight selfie on a balcony. A little something from my lock screen. You're burning a hole in my pocket. We got the beat, let's drop it. Those stars need to be wished on. Your skin needs to be kissed on. My Snapback van Old Dominion de hele maand april. Onze maandartiest hier in de National Radio Show. Heb je nu zelf nummers van deze band die je leuk vindt? Zet die even op de e-mail info.nationalradio.nl. Dat is ons e-mailadres. Vermeld in je e-mail gewoon even om welke twee nummers het gaat. En misschien heb je er wel een leuk verhaaltje bij. Bluegrass is een vast onderdeel hier in de show. En dit nummer komt uit 2000 alweer. Ik moest even kijken welk jaar het al het was. Um, Sarah Evans, daar hebben we het over. En dit is haar Bluegrass versie van Born to Fly. was Sarah Evans en Born to Fly. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Ehm, dit eh, bekende Amerikaanse folk- en gospelnummer komt uit de 19e eeuw. Er bestaan diverse variaties op de tekst. En er wordt beweerd dat het nummer afstamt van The Dowie Dance of Yarrow, een volkszong uit Schotland. Maar dat is nooit bewezen. In 1858 was de tekst van dit nummer al te lezen in een boek. En eh, de schrijvers van dat boek die beweren dat het eigenlijk in 1816 al in het Duits werd vertolkt. Door de jaren heen is dit nummer door heel veel artiesten op de plaat gezet. En Burl Ives nam het in 1944 voor het eerst op. Maar die ga je niet horen. Je gaat luisteren naar de versie van Trace Atkins. Die nam het in 1997 op. En in 2012 Samantha Casey en de Bluegrass Jam. Twee keer Wayfaring Stranger. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I am a poor wayfaring stranger Traveling through There's a world of woe, yet there's no sickness, no toil or danger. In that bright world to which I go, I'm going. I'm only going over Jordan. I'm only going. veel Spiegelplaat. to the leader of the band. Even if you know he's the only man who can turn you overnight from a lady to a swinger, that is the life of a country girl singer. Mm-hmm. Well, you learn to play poker and a little bit of gin. You get proposition, but you never give in. You might tell jokes just a little off color, but never get close to their wives and mothers your own luggage, you buy a round of drinks, and never complain if the motel stinks. You go to a party, but you're not allowed to linger, and that is the life of a country girl singer. People ask you how you get a foot in the door, tell them all you know, and they want more. You never a life completely your own. You might own a mansion, but you're never at home. Try to dress so your fans will approve. But deep inside, you know it's not really you. It's hard to start a decent family life. Cause every man you meet already has a wife. But I wouldn't trade it for Rockefeller's name. Unless, of course, he offered the same. Maybe someday there'll be a ring on my finger. But till then, it's the life of a country girl singer. you're never at home. Well, but I wouldn't trade it for Rockefeller's name, unless, of course, he offered the same. Maybe someday there'll be a ring on my finger, but till then it's the life of a country girl singer. Well, you've asked me all these years but all this advice I can give you. But one thing I can tell you, honey, forget about a love life. Cause you're not in one place long enough to get acquainted. And I'll tell you those thousand mile jumps between dates with a midnight show and matinee the next day. I'll tell you, it's a lot easier on these big buses. They're crowded, but they're comfortable. A lot better than those cars and U-Haul trailers. Of course, if you can go to work with a guy that has a Learjet, it's a lot easier. A lot better. Don't ever live upstairs either, man. That luggage gets heavy. Dat was Jen oh, Howard en The Life of a Country Girl Singer. Op 28 maart van dit jaar overleed zij op 91-jarige leeftijd. Ze was lid van de Grand Ole Opry en heeft tussen 1960 en 2005 negen awards gewonnen en werd diverse keren genomineerd. Er is heel veel muziek van haar te vinden, dus er zal de komende tijd wel vaker voorbij gaan komen. Jen Howard onthoudt die naam. We gaan naar Denemarken. Dat doen we met de Cowgirls. Dit is Hard Trouble. But still I sympathize Cause you got heart trouble we naar Australië. Want we hadden een e-mail gekregen van Soli Us. Ze komen uit Australië. Ze heten Ben en Kate. En ze brachten in 2018 hun eerste single uit. Begin 2019 kwam hun EP Hello World uit. En in september van dat jaar het album Alive. Sindsdien hebben ze al diverse prijzen gewonnen in Australië. En van het album Alive ga je luisteren naar Collided. This is Soli Us. listening to Nashville Country Radio, the best country, bluegrass, and Americana. From all over the world. is Harvey met All the Trees van het album The Wheel uit 2014.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 We've been doing love the way everybody knows. each other just now that you had to go. Nashville Country Radio. All the music you want, all the music you need from all over the world. 2001 Joe Diffie en This Pretender. Op 29 maart van dit jaar overleed hij. En eh, ja, zijn muziek blijft natuurlijk altijd bestaan. En daar ga je zeker nog wel eens wat meer van horen hier bij de Nashville Radio Show. We gaan verder met een Nederlandse band. Een bluegrass band zeker. En zij hebben een nieuwe single. Jawel. Het zijn de Hillbilly Moonshiners Bluegrass Band en All the Small Things. Nashville Radio Show. Bluegrass Time. twee nummers te goed van het Spotlight-album. En dat is After Midnight van Kelly McCullough. Tegenwoordig woont ze in Nashville om haar droom verder uit te laten komen. En haar grote voorbeelden zijn Alison Krauss, Dolly Parton, Eva Cassidy, Keith Whitley en Don Williams. Een mooi rijtje zo bij elkaar. En ik vind dat ook wel terug te horen in haar eh, muziek. Je gaat luisteren naar de nummers Three Quarter Time en daarna No Good Way. Dit is het Nashville Spotlight Album. de laatste twee nummers van het Spotlight-album After Midnight van Kelly McCullough. Het zit er alweer op. De National Radio Show is alweer klaar. Maar niet getreurd, we zijn uiteraard volgende week weer bij je. We nemen afscheid van je, maar je krijgt natuurlijk nog wel wat muziek van ons te horen. Uit Tasmanië, Americana van Angie Boxall en dat heet Into the Wind.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 Hoping that in time it would all just blow away with the wind. Yeah, the wind. Oh, the wind. Nashville Radio Show. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Gatekeeper, gatekeeper, why won't you let me in? Why don't you like my songs that sound like misery and gin? I came to Music City with a twinkle in my eye. Is there really no more room left for a simple, honest rhyme? simple, honest rhyme. They've torn down and paved over all the roots that run so deep. Don't that make it kind of hard to grow? Gatekeeper, I don't want to sing them songs I love to hate. Time to storm the gate. Time to storm the gate. Row with a guitar in my hand. They say, now son, there's just some things that you don't understand. We wanna pitch you songs we think will sell. If you compromise just a little bit, then we'll all get paid well. But I don't think Buck done them this way. And I don't think Waylon done them this way.